Door negens met het NOS-journaal. Nederland zucht onder de hitte. In het oosten en zuiden is het al boven de 36 graden. Bij het meestation in Gilserijen was het even 37,1 graden. Inmiddels is daar de temperatuur weer onder de 37 graden gezakt. Vanwege het warme weer gaan verschillende bruggen in Amsterdam... tot en met vrijdagnacht niet meer open, meldt stadszender AT5. Volgens de gemeente is het een van de preventieve maatregelen... om schade te voorkomen. Door de hitte kan het metaal van de bruggen namelijk uitzetten. In bijna het hele land is de luchtkwaliteit vandaag slecht. Dat kan leiden tot luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid. En ook kunnen astmaklachten verergeren. De Amerikaanse justitie begint een onderzoek naar de grote techbedrijven. Dat moet uitwijzen of ze hun macht eerlijk hebben verkregen... en of de concurrentie, innovatie en andere consumentenbelangen gewaarborgd zijn. Namen van bedrijven noemt het Openbaar Ministerie niet... maar het zou gaan om onder meer Google, Amazon en Facebook. De Europese Commissie pleitte dit voorjaar ook al voor strengere concurrentieregels. President Trump stoorde zich toen aan Europese onderzoeken. Het is volgens hem een zaak van de Amerikanen zelf. In het Britse attractiepark Alton Towers hebben bezoekers zo'n 20 minuten lang vastgezeten in een achtbaan. De attractie viel op ongeveer 30 meter hoogte abrupt stil op het moment dat de wagentjes verticaal op de rails liggen. Niemand raakte gewond. Wat de precieze oorzaak is, is nog niet bekend. De Smiler is een van de populairste attracties in het park. Tijdens de rit gaan de inzittenden 14 keer over de kop. Het voetbalprogramma VTBL met presentator Umberto Tan stopt. Er komt geen tweede seizoen op RTL 7. De eerste uitzendingen begin dit jaar trokken nog zo'n 275.000 kijkers... maar daarna zakten de kijkcijfers in. VTBL kwam bij RTL 7 in de plaats van Voetbal Insight. Het weer zonnig, extreem heet.